Goedemiddag, ik ben Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen Afghanen zijn door Nederland opgehaald in Kabul. Het gaat om minstens acht tolken en andere mensen die ooit in Afghanistan voor Nederland werkten. Ook hun families zijn mee. De dik 40 mensen zijn met het vliegtuig naar Pakistan gebracht. En vanuit daar worden ze later naar Nederland gehaald. Het is voor het eerst sinds de Amerikaanse troepen weg zijn uit Kabul... dat het Nederland is gelukt om oud personeel uit Afghanistan op te halen. Hoogbejaarden krijgen binnenkort een uitnodiging voor een derde coronaprik. Die prik moet ervoor zorgen dat mensen beschermd blijven. Mensen met een kwetsbare gezondheid die krijgen al van die boosterprikken. Ondanks de inzet van het leger zijn de brandstofproblemen in Engeland nog altijd niet voorbij. In Londen en het zuidoosten van het land komt er bij 1 op de 10 tankstations geen druppel benzine of diesel uit de pomp. Er zijn te weinig vrachtwagenchauffeurs om de boel te bevoorraden. De Belgische jongen van 18 die er vorige week voor zorgde dat allerlei scholen in België in lockdown moesten, is weer vrijgelaten. Hij had gedreigd iets te gaan doen op een hogeschool in Kortrijk en werd ook gezien met een wapen. De hele hogeschool werd ontruimd. Daarna dook hij op in een plaats in de buurt. Daar gingen meerdere scholen, maar ook verpleeghuizen en het zwembad op slot. Toen we in de lessen waren, zagen we dingen verschijnen van medeleerlingen Ehm, dat er een man zou rondlopen met wapen. En de leerkrachten zijn zelf ook dat we niet bij de raam mogen staan. De jongen is dus weer uit de cel, maar moet zich wel laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Het weer. Vanmiddag regent het vooral nog in het zuiden. Op andere plekken is het droog en is soms de zon te zien. Het wordt 13 of 14 graden. Morgen geregeld zon, maar ook weer buien en maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 believe in it. It's our philosophy.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 他却。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 dégueu, mais je suis pas dégueulasse. Doucement les pas. J'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. And the dreams that you dream of, dreams really above the chimney top, that's where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 You find me open. your smile now was the right time. Yeah, yeah. sweet song in the memories we share.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 things we did, it all comes down to love. Do I have it in me?